uur. Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Bij Willemstad in Brabant is een sportvliegtuigje neergestort... na een ongeluk waarbij ook een ander vliegtuigje betrokken was. Dat vliegtuigje zou een noodlanding hebben gemaakt. Over slachtoffers is nog niets bekend. Volgens de krant BN De Stem is een van de twee toestellen... plotseling van richting veranderd. De man die vorig jaar op bevrijdingsdag in Den Haag drie mensen neerstak... zegt dat een grote vogel hem de opdracht gaf om mensen te doden... In de rechtbank zei Malik F. dat hij iemand aanviel in wie hij de duivel herkende. F staat terecht voor drie pogingen tot moord met een terroristisch oogmerk. De centrale vraag in het proces is of hij als terrorist of als verwarde man moet worden gezien. Een wethouder in Diemen stapt op nadat hij zich gisteren had misdragen op een Amsterdams terras. De GroenLinks-politicus, die ook local burgemeester van Diemen was, werd opgepakt omdat hij aan het schreeuwen was en een glas had stuk gegooid. Ook bespuugde hij twee agenten. In de tas van de wethouder zou wiet en een flesje met GHB zijn gevonden. Hij heeft zijn excuses aangeboden. KLM meidt net als een aantal andere westerse vliegmaatschappijen... voorlopig het deel van het Iraanse luchtruim... waar gisteren een Amerikaanse drone werd neergeschoten door Iran. Vlak bij de drone, boven de straat van Hormuz... vlogen volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten... gisteren meerdere burgervliegtuigen. De Spaanse voetballer Fernando Torres stopt. De 35-jarige voormalige spits van Atletico Madrid, Liverpool en Chelsea... laat weten dat hij na 18 enerverende jaren een punt zet achter zijn carrière. Torres maakte ook deel uit van het Spaanse team... dat in 2008 het EK en in 2010 het WK in de wacht sleepte. Hij speelt nu in Japan. Of Torres daar het seizoen nog afmaakt is onduidelijk. Het weer, zon, maar ook stapelwolken en vooral landinwaarts kan er een enkele bui vallen. Het is vanmiddag 18 tot 21 graden. In het weekend vrij zonnig en droog. Morgen temperaturen tot 25 graden. Zondag is het bijna overal zomers warm. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer prima doorrijden. Alleen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je veel vertraging tussen Baarn en Blarikum. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is opgelopen tot meer dan een uur.